Zijn grootste concurrent, de huidige vicepresident, staat op 38,5 procent. De oudspeler van Paris Saint-Germain en AC Milan is vooral populair onder jonge Liberianen. Het is de tweede keer dat hij meedoet aan de verkiezingen. Waarschijnlijk wordt hij in januari geïnstalleerd als president. Vier gedetineerden zijn in Berlijn ontsnapt door een gat in de muur van de gevangenis te maken. Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en zijn spoorloos verdwenen. De vier liepen tijdens hun dienst in een autowerkplaats stiekem naar de muur en braken een stok beton uit de muur. Pas na een half uur werd de uitbraak ontdekt. Bewakingscamera's hebben de actie wel vastgelegd. De chef van het leger des Hels in Australië is in opspraak geraakt nadat zijn dochter een concert had bezocht met kaartjes die gedoneerd waren. Een fan van de Beatles had de kaarten gekocht voor daklozen. Volgens de chef van het leger des Hels had zijn dochter het ticket pas gekregen nadat twee daklozen op het laatste moment hadden afgezegd. Schaatser Sven Kramer heeft op overtuigende wijze de 10 kilometer op zijn naam geschreven bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Regerend Olympisch kampioen Jorrit Bergsma eindigde net onder de winnaar en pakte daarmee het tweede Olympische startbewijs.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 Luisteraars, een hele fijne avond, eh, kerstavond, ja ja. En daar hoort natuurlijk ook een kerstmuziekprogramma bij. En mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor dat kerstprogramma. En daar gaan we doen met een ehm, muzikale rondreis. Een muzikale rondreis met New Age muziek. En daar, ja, die kennen ook eh, kerstmuziek. Dat wist u misschien niet, maar eh, dat bestaat zeker. Er zijn een tal van 30 eh, artiesten die vanavond langskomen in dit twee uur durend programma. En die gaan het allemaal laten horen. Op de achtergrond hoor je het Balalaika Ensemble. Een eh, gezelschap van Russische heren die stille nacht, heile nacht eh, voor ons zingen. En ze komen het tweede uur nog even langs met een ander liedje. Ehm, kerstavond dus. Een van de mooiste avonden van het hele jaar. Geniet er dus ook van. Mocht je het nog eens na willen lezen, mocht je het nog eens eh, bij willen of mee willen lezen en luisteren, zo moet ik het zeggen, luisteren en lezen, dan kan dat via de website peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. En natuurlijk hele fijne kerstdagen. Of zoals de Amerikanen of veel Amerikanen zeggen, happy holidays. wings. My Abbeywood Records recording artist Henny Becker, wishing you, your family, and friends a happy and joyous holiday season.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 that ring clear and bright. Hear the bells, the Christmas bells, golden bells with a golden light, ringing out Christmas Day. Small bells tinkle like broken glass. Hear the bells, the Christmas bells, bells with a richer tone made of brass, ringing out Christmas Day. Hush, my little one, listen. Christmas bells are ringing the stars so they glisten. Ring and singing, and bringing in Christmas hush. My little one, listen, the bells are ringing for you. Bells of China so delicate ring, hear the bells the Christmas bells, copper bells like the nightingale sing, ringing out Christmas Day. Wooden bells it brings such mirth, hear the bells, the Christmas bells, even bells made of clay and earth, ringing out Christmas Day. Hush, my little one, listen, Christmas bells are ringing like the stars that they gleam listen, ringing and singing and bringing in Christmas. Hush, my little one, listen, the bells are ringing for you. out in sweet harmony, ringing at Christmas Day. Hush, my little one, listen. Christmas bells are ringing, like the stars how they glisten, ringing and singing and bringing in Christmas. Hush, my little one, listen. 祝。 sea winds may moan. Earth stood hard as I. they have gathered there. Cherubim and seraphim rising in. myself and for everybody here at Peaceful Radio, we would like to wish everybody a thankful, a happy, and a safe holiday season. Be well.